Een grote meerderheid van de leden is tegen. 200 leden hebben het lidmaatschap opgezegd. In de brief schrijven Sap en Nijhoff dat Nederland volgens het verkiezingsprogramma moet bijdragen aan een democratische rechtsstaat in Afghanistan. Volgens hen voldoet de missie daaraan. Het is een echte civiele missie en bij de opleiding van de agenten komt ook aandacht voor mensenrechten en vrouwenrechten. En ze krijgen les in lezen en schrijven. Volgens Sap en Nijhoff neemt Nederland afstand van de NAVO-strategie om zoveel mogelijk agenten op te leiden. Verder benadrukken ze dat de missie niet wordt betaald met geld voor ontwikkelingssamenwerking. In alle Egyptische steden negeren demonstranten de avondklok. Ze juichen de militairen toe die de straat zijn opgestuurd om de rust te herstellen. Voor zover bekend heeft het leger nergens ingegrepen. In Cairo voorkwamen militairen zonder gebruik van geweld dat betogers het gebouw van de nationale televisie binnendrongen. Wel werden gebouwen van president Mubarak's partij in brand gestoken en niet alleen in de hoofdstad maar ook in andere steden. Overal gingen de grootste volksprotesten sinds Mubarak 30 jaar geleden aan het bewind kwam gewoon door. Bij de demonstratie van vandaag is een demonstrant in Suez omgekomen. In het hele land zouden ruim 400 gewonden zijn gevallen. Alberto Contador gaat in beroep tegen de schorsing die de Spaanse wielerbond hem wil opleggen. De Spaanse toerwinner hangt een schorsing van een jaar boven het hoofd. Tijdens een controle in de Tour zijn sporen van het verboden middel clenbuterol bij hem gevonden. Contador houdt vol dat hij onschuldig is. Hij zegt dat hij zichzelf beschouwt als een schone sporter die een voorbeeld is voor vele anderen.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 En er zijn dan ook al heel veel opnames van vibrafonist Lionel Hampton bekend maar ik vond nu een hele bijzondere. Hampton wordt in deze uitvoering begeleid door een deel van het Modern Jazz Quartet. Vibrafonist Mal Jackson heeft plaatsgemaakt voor Hampton. En die haalt onder andere zijn versnellingstruc uit door sneller te improviseren dan het ritme gaat. Waarna na enige tijd toch de echte versnelling komt. 10 minuten Tenderly met Lionel Hampton. vocale uitnodiging van de Amerikaanse actrice en jazzzangeres Renee Olstead, begeleid door een vette big band. Voor de liefhebbers nog maar even een stevig big band muziekje. Sleep, gespeeld door de American Jazz Orchestra. In slaap vallen is er niet bij. sky. Far From The Sea, gezongen door Bebel Gilberto. Afkomstig van haar in 2009 opgenomen album All In One. En laat ik dan maar meteen de tegenhanger draaien van Far From The Sea. Sea and Sand, van de Italiaanse discjockey, muziekproducent en gitarist Nicola Conte. the golden frame of your hair, eyes reflecting eyes, flickering shadows of love's desire. frame of your hand. Drops, clear crystal drops are going forward. Een van de mooiste songs uit de musical My Fair Lady, I've Grown Accustomed to Her Face. Hierin vrijdagavond live gespeeld door tenorsaxofonist Stan Getz en vibrafonist Carl Tjader. Twee weken geleden draaide ik op zondagmorgen een nummer van de naar Amerika geëmigreerde Engelse pianist en vibrafonist Victor Veldman. In de States reikte hij in de jazz tot grote hoogte, totdat de dood hem inhaalde. Op verzoek vanavond nog een nummer van hem, waarin hij zowel piano als vibrafoon speelt. Victor Veldman met Set in Doll. summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby Het is nog lang geen zomer, maar ik vond dit een bijzondere uitvoering van Summertime. Gezongen door Joni Mitchell, begeleid door Herbie Hancock op de piano, Wayne Shorter op saxofoon en Wrempel Stevie Wonder op mondorgel. Ooit heb ik de saxofoongroep in een band de smeerolie van het orkest genoemd. Met een goed gesloten saxgroep kunnen de klanken aan één worden gesmeed. En er bestaat een Amerikaans jazzcombo dat bijna helemaal uit saxofoons bestaat. Super Sax. Daar gaan we nu naar luisteren met het nummer Lady Be Good. Met een intro op trompet. no one else in this world will do. Darling, please save your love for me. Mm, run away. If I were wise, I'd run away. but like a fool, love, I stay and pray you'll save your love for me. I can feel it even when you're not here. Can't conceal it. I really love you though I know no good can come from loving you. I can't do a thing. I'm so in love with you, so darling, help me, please. Have mercy on a fool unwise, but still I plead. Darling, please say. for me. Cause I need you, babe. Need your sweet love. Need it all just for me, girl. You better save it now. Bring it on home. Roskeks besloot deze uitvoering van Vrijdagavond Live met Save Your Love For Me. Ik kon er geen genoeg van krijgen. Brammer werd samengesteld vanavond door Tom Hendricks en eh, aanvankelijk eh, ook technisch verzorgd door Roy Haldeman, maar helaas moest eh, de uitzending vanuit Hoogland stoppen vanwege een storing op de lijn. Volgende keer weer jazz, nu een fijn weekend en we gaan eruit met de Jazz Messengers van Art Blakey. The Song Is You.